bij te komen. De Europese Galileo moet de concurrentie aangaan met het Amerikaanse GPS... dat onder meer wordt gebruikt in navigatiesystemen. De PVV heeft bij de Tweede Kamerstemming over de nationale ombudsman voor PvdA-leider Cohen gekozen. De zittende ombudsman Brenningmeijer haalde 113 stemmen en op Cohen, die geen kandidaat was, stemden 25 Kamerleden, onder wie de fractie van de PVV. Volgens PVV-leider Wilders kan Cohen meer voor de mensen betekenen als ombudsman dan als PvdA-fractievoorzitter. Het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. In het Middenland daalt het kwik daarbij onder nul. Morgen wordt het 5 of 6 graden. Vooral in het westen komen dan een paar buien voor.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 Ze proberen zo tegemoet te komen aan de grote bezwaren van de oppositie. Die vindt dat de RCD nog een te dikke vinger in de pap heeft in de overgangsregering. Uit protest daartegen zijn vier ministers al na een dag opgestapt. Ook wordt in verschillende steden gedemonstreerd tegen de deelname van Ben Ali getrouwen in de overgangsregering. De Haitiaanse politie heeft voormalig dictator Jean-Claude Duvalier meegenomen uit zijn hotel. Het is nog onduidelijk of Duvalier is opgepakt of, of, en of hij zal worden vervolgd. De 59-jarige Duvalier, ook bekend als Baby Doc, kwam zondag onverwacht in Haiti aan. Van 1971 tot 1986 voerde hij een schrikbewind in het land. Mensenrechtenorganisaties hebben de Haitiaanse regering opgeroepen hem te arresteren. Voordat hij werd weggeleid is Duvalier in zijn hotel ondervraagd door onder andere een rechter en de belangrijkste aanklager van het land. Tegen een man die zijn vader met meer dan 300 messteken om het leven heeft gebracht... is vier jaar cel met dwangverpleging geëist. De Tilburger van 23 had net zijn biologische vader leren kennen en was bij hem ingetrokken. Op een avond in 2009, toen zowel hij als zijn vader onder invloed waren van drugs, drank en medicijnen... kregen ze ruzie, die eindigde in een steekpartij. De verdachte heeft...